Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een ongeluk om ons gereden. Bestuurder van de scooter heeft het rode licht en de slagbomen genegeerd, zegt de politie. Het rijverkeer op de lijn Sittard-Heerlen werd stilgelegd. Over de identiteit van de slachtoffers wil de politie nog niets kwijt. Europese kustwachten en marineschepen hebben dit weekend voor de Libische kust 4800 migranten gered. Dat heeft de Italiaanse kustwacht bekendgemaakt. Een deel van hen is op het Italiaanse eiland Lampedusa aan land gebracht, een ander deel op het vasteland. Op Sicilië komen komende dag honderden migranten aan. Mensensmokkelaars in Libië maken gebruik van het komen weer van de laatste dagen... om zoveel mogelijk migranten op een boot naar Europa te zetten. De EU heeft de reddingsoperatie voor bootvluchtelingen op de Middellandse Zee uitgebreid... na de ramp van vorige maand, waarbij naar schatting 800 vluchtelingen omkwamen. Zo'n 150 volgelingen van de omstreden rabbijn Elise Berland... die sinds vrijdag in een leegstaande jeugdherberg in Oldenbroek zaten... zijn weer weg. De burgemeester had een groep van 250 mensen eerder vandaag gesommeerd te vertrekken. Het gebouw, dat eerder dienst deed als asielzoekerscentrum... is volgens de burgemeester niet geschikt voor de huisvesting van zoveel mensen... De 100 mensen die er nu nog zitten, vooral mannen, moeten vanochtend weg zijn. Berland wordt in Israël verdacht van ontucht met minderjarige meisjes. Het land heeft om de uitlevering van de rabbijn gevraagd. Tot besluit het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Overdag schijnt de zon geregeld en valt er lokaal een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Dinsdag stijgt de temperatuur snel naar 19 tot 25 graden...